In januari komen daar nog 2,5 miljoen bij, zegt het ministerie. De boosterprik moet beter beschermen tegen de nieuwe Omicron-variant... die mogelijk zo besmettelijk is dat er een hele nieuwe besmettingsgolf aankomt. Het goede nieuws, in de ziekenhuizen zien ze dat het de goede kant op gaat. Er zijn duidelijk minder nieuwe coronapatiënten. En dat is net wat we nu even nodig hebben, zegt beddenbaas Ernst Kuipers. Tijd die je koopt om zoveel mogelijk mensen te boosteren omdat we goede reden hebben om aan te nemen dat die booster dat effect sterk naar beneden zal brengen. En zo'n curve weer terug kan duwen naar beneden. Buschauffeurs in het oosten van het land dreigen met actie voeren, meldt RTV Oost. Ze zijn de problemen met de nieuwe elektrische bussen zat. Tientallen bussen staan aan de kant. Chauffeurs klagen over tocht en een haperende verwarming... loszittende stuurkolommen en deuren die niet goed open of dicht gaan. De economische problemen in Turkije worden groter en groter. De Turkse munt, de lira, bereikte vandaag een nieuw dieptepunt. Dat gebeurde nadat president Erdogan de rente verlaagde. Ook al waarschuwde economen dat niet te doen. Doordat de lira steeds meer de waard wordt voor het dagelijkse leven voor Turken heel erg duur. En wie deze lockdown echt niet meer trekt, kan ook TikTok aanslingeren om hulp te zoeken. Daar vind je TikTok-psycholoog Daisy. Haar meer dan 100.000 volgers trakteert ze op reps over bijvoorbeeld eenzaamheid en depressie. Dat klinkt dan zo. Je bent net uitgerold, alleen in je studentenhuis. 16 vierkante meter is nu al een jaar je thuis. Ook je collegezaal, je stamkroeg en je studieplek. En dat was eerst nog best wel geinig. Nu is het een gebrek. Ze is psycholoog in het ziekenhuis in Groningen. En ze merkt de afgelopen dagen dat veel jongeren balen van de nieuwe lockdown. Veel onzekerheid echt een terugslag van... Eh, ja, het ging eindelijk goed met me. Ehm, maar wat moet ik dan nu doen? Want ik voel meteen weer allemaal negatieve gedachten opkomen. Zo'n DM kreeg ik vanmiddag op Instagram. Via de DM probeert ze je te helpen... of in elk geval even naar je lockdown verhaal te luisteren. Het weer. Het wordt heel erg koud vannacht.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 sign says happy hour each day at four. After work, I'm the first one through the door. Looking for that healing feeling that I need. Seems like the time and place I could erase her memory. Cause there's a band like it should be done. And my favorite beer is flowing here, two for one, with fast don't seem to slow her memory down She's still right here on my mind with every round Heartache doesn't mix well in this atmosphere I really thought by now this good time crowd could dry my tears Cause there's a band playing good Nashville met Astrid van der Kaai. Dat was Caleb Doherty en Happy Hour Shouldn't Be So Bad. Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. En in dit uur heb je nog te goed van ons twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Spiegelblad en nog heel veel andere lekkere muziek. En natuurlijk ook de digitale brievenbus. Gaan we nu naartoe. Larissa Tormai komt eigenlijk uit Rusland, maar woont al jaren in Ierland. Ze heeft het nummer Silent Night opgenomen. Voor de helft in Engels en de andere helft in het Russisch. En hoe dat klinkt ga je nu horen. Via onze digitale briefbus kregen we het via info.nesforradio.nl. Haar single A Silent Night opgestuurd. En verderop in dit uur hoor je ook nog twee keer de digitale briefbus voorbij komen. Jawel, maar ook gewoon muziek uit Nederland.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 that you don't know anything about me You don't know how I feel unless you're pressed against me No, it don't matter if the lights are off, the lights are on You don't see me wel hoor. Joe Buck was dat. En You Don't See Me. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. Ook deze staat geheel in het teken van de kerst. Het nummer werd in 1934 voor het eerst geschreven en uitgebracht door Richard Himber. Er zijn inmiddels meer dan 200 verschillende versies van dit nummer. Ik heb er twee voor je uitgekozen. We gaan eerst naar 1990 voor de versie van Tanja Tucker. En 12 jaar later zette Brooks Dunn het ook een keer op de plaat. Twee keer Winter Wonderland. Dit is de Nashville Spiegelplaat.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 A heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chilling weather. Love knows no season. Love knows no climb. together, together, yeah, together, together. winter wonderland. Walking in a winter wonderland, yeah. Walking in a winter wonderland. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Christmas. Light up the way when I would ride on a small wooden sleigh, riding on snow just as pure as the heart of sweet baby Jesus in his mother's arms. first candle, please light up the way. I want to go back there for one Christmas day. Be with my loved ones and breathe in the air. I light this candle and send up this prayer. Starlight that glistened on snow-covered hills when Christmas was holy and still. Oh, Christmas candle, Quicksilver en Oh Christmas Candle. Kerst Bluegrass hier bij de National Radio Show. We gaan verder met een nieuwe single van de Canadese Mackenzie Porter. Dit is Coming Soon to a Bar Near You. single van Mackenzie Porter en Coming Soon to a Bar Near You. Het nieuwe album van Jessica Lynn Whitty stond al niet zo lang geleden bij ons als Spotlight album centraal. Maar ze heeft ook nog tijd gehad om kerstmuziek op te nemen. Dit is I'm Home en It's Christmas Time. Nashville Radio Show. The best Christmas music. she'll get things done. Daddy's giving Jason unsolicited advice. He's just watching out for us. time show. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. here when I was only seven. Now I'm almost eight, as you can see. outside the window. She told me, son, you better go upstairs. een kerstnummer met een boodschap. John Denver was dat uit 1973 hoorde je. Please Daddy, don't get drunk this Christmas. Ingrid Andres is een zangeres die vorig jaar een van mijn favoriete nummers heeft uitgebracht. Dit is More Hearts Than Mine. I can't wait to show you where I grew up. Walk you around the foothills of my town. Probably feel like you six months guess I better warn you. She feels Petra was dat. En More Heart Than Mine. En van country zangeres gaan we naar een zangeres die eh, centraal staat in de Americana. Ze heeft onlangs al een Americana Award gewonnen en vrij recent een kerstalbum uitgebracht. En dat heet For Christmas. Dit is Amanda Shires en A Real Tree This Year. Merry Christmas and a fabulous New Year from all of us at Nashville Radio Show. Let's dress you up to be seen. fifty to me. tonight De Shires was dat met A Real Tree This Year. We gaan nog één keer naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Canada. Via info info.nashvilleradio.nl kregen we de kerstsingle van Travis Dalter opgestuurd. It's the perfect holiday. Cars arrive at the grandparents' house Kids are smiling, all eager to get out. Christmas cookies, gingerbread, and candy canes. Family brought together, home from far away. It's the perfect time of year. Friends come out, loved ones you hold near. Worries all get swept away no need to work today It's a perfect holiday Baby's first Christmas Ornament on the tree Charlie Brown and Home Alone on the TV Logging races, trying to beat the parents. Stockings hanging and cookies out for Santa. It's the perfect time of year. Friends come out, loved ones you hold near. Worries all get swept away. No need to work today. It's a perfect holiday. We don't need any presents under the tree. All we need is good cheer and family. It's the perfect time of year Friends come out, loved ones you hold near Worries all get swept away No need to work today It's the perfect time of year It's the perfect time of year Friends come out, loved ones you hold near Worries all get swept away a perfect holiday Je hebt nog twee nummers te goed van ons Spotlight album. En daarvoor gingen we naar 1984 voor het album Once Upon a Christmas van Kenny Rogers en Dolly Parton. Je gaat achter elkaar luisteren naar With Bells On en daarna Once Upon a Christmas. Dit is het Nashville Spotlight album. Christmas. Ah. the tree and wrap the presents, turn the Christmas music on. This Christmas I'll be home with bells on. I traveled around this country, crossed the waters deep and wide. Made lots of friends and memories, brought joy to others' lives. It's Christmas time again, another year has come and gone. And I can't Christmas. waren de twee laatste nummers van ons Spotlight-album... Once Upon a Christmas van Kenny Rogers en Dolly Parton. En nu country uit Nederland. Dit is Desperado en It Should Have Been Me. Show. the only thing getting lit this year. There's old camping. Florida Georgia Line en Lit This Year. Het zit er alweer op. De National Radio Show is klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog een mooi volknummer voor je klaarstaan van Sarah Siskind. En dat heet Modern Appalachia. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. I heard the sound of Dolly sing. And I breathed in air. with equal pain to hope. It was my inside allemaal fijne dagen en een voorzitter.